Clemens Peters met het NOS Journaal. Ierland zet zich schrap wat aan land zal gaan. Er worden windsnelheden verwacht van wel 140 km per uur en veel regen. In het westen van het land mogelijk 50 tot 75 mm. Het openbare leven in Ierland komt nagenoeg tot stilstand. Want de scholen blijven dicht en weggebruikers wordt aangeraden om thuis te blijven. De overlast kan lang aanhouden, want Ophelia zal pas in de loop van morgen nacht voorbijgetrokken zijn. Door de plannen in het regeerakkoord gaan meer dan 5 miljoen werkenden minder inkomstenbelasting betalen. Terwijl zo'n 2 miljoen mensen juist iets meer moeten afdragen. Dat heeft het CBS uitgerekend. In het nieuwe stelsel zijn er nog maar twee schijven in plaats van vier. De eerste schijf loopt tot bijna 69.000 euro en daarin zitten de meeste werkenden, namelijk bijna 7 miljoen. De rest, ruim een half miljoen mensen, verdient meer dan 69.000 euro en gaat over dat gedeelte ook meer belasting betalen. Iraakse troepen zijn op weg naar de stad Kirkuk in het noorden van het land. Ze willen de controle over de stad overnemen van de Koerden. Die hebben een deadline om een luchtmachtbasis en de olievelden in het gebied over te dragen laten verlopen. Kirkuk ligt op 250 kilometer boven Bagdad en is in 2014 door Koerdische Peshmerga's bezet... om te voorkomen dat IS de stad zou veroveren. De spanning tussen de Koerden en het Iraakse bewind is flink toegenomen. En dat komt vooral door het referendum waarin de Koerden zich uitspraken voor een onafhankelijk Koerdistan. In de Spaanse regio Galicië zijn twee mensen om het leven gekomen door natuurbranden. Ze zaten in een busje en werden ingesloten door het vuur. In Portugal zijn drie mensen door bosbranden omgekomen. Door de droogte en de hoge temperaturen braken er de afgelopen dagen tientallen grotere en kleinere natuurbranden uit in het noordwesten van Spanje en het noorden van Portugal.